Mark Visser met het NOS-journaal. Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe afluisterwet aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de inlichtingendiensten niet meer op grote schaal telefoongegevens van Amerikaanse staatsburgers mogen bewaren. Zowel democraten als republikeinen stemden voor de wet. De USA Freedom Act is een soort aangepaste versie van de Patriot Act. De wet die het na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk maakte de metadata op te slaan. De belangrijkste wijziging vergeleken met de oude wet is dat de inlichtingendiensten de gegevens van telecombedrijven pas mogen inzien na toestemming van de rechter. De FBI doet onderzoek naar de opgestapte FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Zowel tv-zender ABC als de New York Times meldt dat het onderzoek naar corruptie binnen de Wereldvoetbalbond zich nu ook uitstrekt naar de vertrekkende voorzitter. Blatter kondigde vandaag aan zijn functie neer te leggen wegens een gebrek aan mandaat. De KNVB reageert verheugd op het aftreden van Blatter. Dit is een dag waar we naar uit hebben gekeken, zegt de bond. En UEFA-voorzitter Platini spreekt van een moeilijk, moedig, maar juist besluit. Michael van Praag van de KNVB vindt het vertrek van Blatter heel mooi nieuws... maar weet nog niet of hij zich weer verkiesbaar gaat stellen. Ook Louis Figo weet dat nog niet, maar prins Ali is wel opnieuw in de race. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn het eens geworden over de voorwaarden waar Griekenland aan moet voldoen om toegang te krijgen tot ruim 7 miljard euro aan noodsteun. Dat melden het persbureau Reuters en de Financial Times. Het plan zou morgen aan Griekenland worden voorgelegd, komende dag dus. Het akkoord van de trojka kwam tot stand na spoedoverleg met de leiders van Frankrijk en Duitsland. Het weer nog.